Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Zeerijp in Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 3,4. Het was de op twee na zwaarste beving die ooit is gemeten. Over schade is nog niets bekend. Een inwoner van Zeerijp spreekt bij RTV Noord van een vreselijk harde knal. Sinds de gaskraan ruim twee jaar geleden werd dichtgedraaid... is de kans op aardbevingen volgens het KNMI afgenomen, maar nog altijd aanwezig. Rusland heeft met raketten en drones de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Burgemeester Klitschko spreekt van een massale aanval. Zeker elf mensen zijn gewond geraakt, van wie er vijf in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Oekraïne heeft volgens Rusland droneaanvallen uitgevoerd op een oliedepot en infrastructuur aan de Zwarte Zee. Producten van buiten de Europese Unie worden flink duurder. De EU-ministers van Financiën hebben besloten al volgend jaar douanerechten in te voeren op kleine pakketten. Eigenlijk zou dat pas in 2028 gebeuren. De heffing moet Europese producenten beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit China. De NASA heeft met succes twee Mars-satellieten gelanceerd met een raket van het bedrijf Blue Origin. Afgelopen zondag werd de lancering nog afgebroken vanwege de weersomstandigheden. De satellieten gaan 3D-beelden maken van de zonnewind rond Mars. De reis naar de rode planeet gaat bijna twee jaar duren. De Boekenbon Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Charlotte van der Broek. Ze won met haar non-fictieboek Een vlam Tasmaanse tijgers. De Vlaamse schrijver wordt door de jury onder meer geprezen voor haar onderzoek naar de uitgestorven tijgersoort. Aan de Boekenbon Literatuurprijs, vroeger bekend als de ACO Literatuurprijs... is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden.